voor de steekpartij opgenomen is geweest. Er zouden genoeg signalen zijn dat het niet goed ging met de Syriër en toch werd hij op straat gezet. De man uit Soetermeer denkt erover om juridische stappen te nemen tegen de GGZ-instelling, zoals ook de familie van de verdachte heeft gedaan. De Amerikaanse vrouw van 63 die een levenslange celstraf uitzat voor een drugsdelict is vrijgelaten. Gisteren maakte president Trump al bekend dat hij Alice Marie Johnson gratie had verleend. En een paar uur later kon ze de gevangenis ook echt verlaten. Vorige week bezocht realityster Kim Kardashian de president om te pleiten voor haar vrijlating. Ze vindt dat de vrouw een tweede kans verdient. Johnson zat al ruim 20 jaar vast. Volgens het Witte Huis was ze al die jaren een modelgevangene. Kardashian schreef op Twitter dat de gratie het beste nieuws ooit was. Een boot met 100 Ethiopische vluchtelingen is gekapseist voor de kust van Jemen. Zeker 46 mensen zijn verdronken. De opvarenden wilden werk gaan zoeken in Jemen en de Golfstaten. Ze waren dinsdag vertrokken vanuit Somalië. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie wagen elke maand zo'n 7000 mensen deze oversteek. Ze zouden onderweg en in Jemen erg slecht worden behandeld. Het weer, het is helder. In de ochtend is het zonnig en droog.